Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rome hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het Europese plan voor herbewapening. Tot de betoging was opgeroepen door de populistische Vijfsterrenbeweging. Ook linkse partijen waren vertegenwoordigd. Volgens de organisatoren is er behoefte aan een weg naar vrede... en niet aan een bewapeningsplan dat 800 miljard euro kost. De Israëlische premier Netanyahu gaat maandag op bezoek bij president Trump... bevestigen Amerikaanse functionarissen. Verwacht wordt dat ze onder meer praten over de Amerikaanse importheffingen. Trump kondigde donderdag een heffing aan van 17 op Israëlische producten. De twee leiders spreken naar verwacht wordt ook over Gaza en het nucleaire programma van Iran. En duizenden demonstranten gaan in Amerikaanse steden de straat op... om te protesteren tegen president Trump en zijn vertrouweling Musk. In totaal zijn er zo'n 1200 demonstraties aangekondigd in alle 50 staten. Bij de demonstratie in Washington verwachten de organisatoren meer dan 200.000 mensen. Er zijn steeds meer bedrijven die verkoopautomaten plaatsen... met daarin bijvoorbeeld frisdrank, snacks of zelfs haarproducten... Bij de Kamer van Koophandel stonden begin deze maand twee keer zoveel verkoopautomaatondernemers ingeschreven dan twee jaar geleden. De ondernemers kopen zo'n verkoopmachine, plaatsen die bij een bedrijf en zorgen dat die wordt gevuld. Het zijn vaak jonge ondernemers die het doen om iets bij te verdienen. In de eredivisie houdt PSV de tweede plek stevig in handen. Op bezoek bij FC Groningen wonnen de Eindhovenaren met 3-1. PSV behoudt 5 punten, verschil met Feyenoord. De Rotterdammers wonnen vandaag uit met AZ met 1-0. Pek Zwolle kwam bij Almere City met 2-0 voor, maar het werd uiteindelijk nog 2-2.